Moerdijk Tekst is nu ook in heel de Westhoek digitaal te ontvangen via Ziggo kanaal 954. Zeven dagen per week, 24 uur per dag, lokaal nieuws, sport, uit in Moerdijk en de belangrijke informatie voor de inwoners van de gemeente Moerdijk. Stem af op de kabelkrant van Moerdijk via Ziggo kanaal 954. Wilt u als ondernemer meer omzet? Adverteer dan op Moerdijk FM, het radiostation uit de regio waar uw potentiële klanten naar luisteren. Adverteren op Moerdijk FM is goedkoper dan de krant en veel effectiever. Informeer naar de mogelijkheden. Mail info@rtvm.nl. Moerdijk FM, het station waar u nieuwe klanten ontmoet. Zaterdagavond van 9 tot 11. Koert de Keizer met Keizerrijk. Plugin Baby. Jot, blijf nog een beetje kut in die versterker. Ja? Goed. Dat was dus Muse Plug-in Baby. Eerste plaat van, eh, van Keizerrijk van vandaag. En eh, nou, heb je zin om te reageren, dan kan dat. Je kan reageren via de mail studio.monijkenfm.nl Je kan met twitteren, dat is het Keizerrijk. En Keizerrijk schrijf je het lange lang IZ of kort eh, JZ. Of je meldt me aan op Facebook, Scoot de Keizer. En dan kan je sowieso direct tegen me lullen. hoop fatsoenlijke muziek, hoop onfatsoenlijke praat. Je kent het. Ehm, ja, dat was het eigenlijk. Ik eh, ga gewoon de Boedijk FM single van de week draaien. dat is Alan Clark en Jacqueline Goof uit Wherever I Go. Van die uh, koffiereclame, die smerige, waterige, gore, gore koffie. We said goodbye, I can't recall why I had to go. tears me down. I love that sound. I'm with my feet in the sand right now. smile. I'm even sick of this paradise. Martin en Dragonet. En hello. Ik zit echt mee te zwingen op de muziek. hey, ik heb begrepen dat het Earth Hour is, dat iedereen zijn licht uit doet. Ik vind het allemaal prima, zolang je je radio maar aanhaalt. Je radio aanlaten en luisteren naar Keizerrijk tot 11 uur. En, eh, maar wat gaan we dan doen, Koert, zul je afvragen. Nou, dan heb je duidelijk nog nooit gehoord, want ik doe al, nou, ik weet hier lang hetzelfde. Eerst uur ga ik eh, bellen met eh, stomme mensen. Nou ja, ik niet. Giel van over gaat bellen met mensen en stomme vragen stellen. En twee uur heb ik kut muziek. Zoals, eh, nou ja, eigenlijk elke uitzending zo is. Maakt niet uit, omdat het eh, bekend is, maakt het ook geliefd. Of zo, weet ik veel. Eh, goed, gauw door met fatsoenlijke muziek. Het zijn de Van Bandies en Come On, Come On. Keizerrijk. die zingt over eh, mijn anus als ik Mexicaans gegeten heb. Goed. <laughs> Het zijn de Crystal Fighters, een plage. of a bitch. I couldn't be sure. Red, red, red, red was also confusing. What did he mean? mean? He said bastard. Why? Why? They wouldn't say why. Why? Why? They wouldn't say why. He just kept on rip, rip, Kipski. Yeah. Make my day. Had ik zin in. Oeh. En uh, zometeen eh, komt Giel van over eh, de studio binnen. Daar ben ik zelf voor. Zo'n alter ego. En die gaat met mensen bellen. Maar dat, dat straks. Eerst de Kaiser Chiefs en Ruby. Naked and Famous, Youngblood. Met Pieter, goedenavond. Goeie, goeie, goedenavond, u spreekt met ehm, ehm, Giel van Bokhoven. Eh, spreek ik met Pieter Jan Aarsen? Daar spreek je mee. Goeiedag, um, ik, heb, eh, ik heb uw telefoonnummer gevonden op internet op ghosthunting.nl. Dat kan kloppen, dat klopt, ja. Ja, ik had, ik had een, een, eh, een vraag, een, ja, een, een, ervaring eigenlijk, en ik, ik wil het eigenlijk even met u over hebben. Ehm, een paar weken terug heb ik eh, met mijn huisgenoten eh, een glaasje zitten draaien. Mhm. En ehm, nou, toen, gebeurde er eigenlijk niks. Ehm, maar sinds, sinds eh, een paar dagen heb ik het gevoel dat er iemand aanwezig is in huis. ik, ja. ja, dat, komt, dat, gebeurt, dat gebeurt vaker. Ja? Dat gebeurt vaker, ja. het, is, het, is, het komt heel veel voor dat in, eh, ja, dat in gevallen zoals het eh, juli, om het maar even zo te zeggen, mhm. dat na een bepaalde tijd dat, dan, eh, dat er dan ja, activiteit ontstaat. Ja, ja. Maar ik, ja? Het kan, het, het kan eigenlijk kan het twee kanten op gaan. Mhm. of het, zoals het gekomen is, zo gaat het ook weer. Hè. Het verdwijnt op een gegeven moment ja. ook weer. Eh, of ja, je hebt de kans dat het, dat ehm, eh, dat het, ja, dat het heviger wordt. Hè? Dat, het, dat het wat meer ehm, ja, dat het wat meer aanwezig gaat zijn, om het maar even zo Ja, ja het stom is, ik heb, ik heb ook echt al een beetje een, een, een beeld in mijn hoofd. Van, en ik weet niet hoe ik daarbij kom. Maar in mijn gedachten is het, is het een meisje van, mm, zeg, een jaar of 16. Ehm, en ik, ik, ik, krijg dat maar niet uit mijn hoofd. En dat is iets, iets wat ik... Eh, misschien, misschien heb ik het zelf verzonnen, maar eh, kan het zijn dat ik dat dan onbewust... Dat kan, eh, dat kan, heel goed. Kijk, het kan zijn dat je onbewust... het kan zijn dat je onbewust toch wel een bepaald contact hebt. Hè. Laten, we, laten we er even vanuit gaan dat, jou, dat jouw idee dat dat klopt. Mhm. dan, dan, dan, zou het kunnen zijn dat je onbewust contact met haar hebt gelegd. Dat nou Eigenlijk ja, zonder dat je jezelf daar bewust van eh, bent. Ja. Eh, en dat dat nu langzaam maar zeker eh, tot jou door begint te dringen. Hè? Dus dat je langzaam maar zeker... Ehm, ja, dat het langzaam maar zeker zijn inwerking begint te krijgen. Kijk, het is vaak zo. Ah. Zo'n geest of zo'n aanwezigheid... die heeft veel eerder in de gaten... dat jij hem of haar opmerkt dan dat jij hem in de gaten hebt. Ze moet, ja, Feit, uh, uh, moet je feitelijk zien. Maar dat contact is altijd wel wederzijds. Mhm. Dus uh, ja, het is, het is ehm, waarschijnlijk, ik durf wel, eh, kijk, ik kan het natuurlijk niet met zekerheid zeggen vanuit hier, want ja goed, het is voor mij, maar ik, ik moet het doen met wat jij mij vertelt. Maar dat zou heel goed kunnen eh, dat, je inderdaad, ehm, ja, dat je inderdaad het een en ander hebt eh, ja, wakker gemaakt, zou ik bijna kunnen zeggen. Ja, kan het, kan het eh, misschien zijn dat een bekende van me is dan? Of is dat gek? Ehm, nou, ja, dat zal... zijn er ook anderen die daar last van hebben? Ik ben eigenlijk de enige. Je bent eigenlijk de ja. enige? En het stom is, het is, het is voornamelijk als ik, als ik alleen thuis ben. En ehm, weet je, soms ben ik alleen thuis, dan eh, dan trek ik een biertje open of zo. Weet je wel, zoiets. En dan, dan heb ik wel het idee dat, dat er iemand ook is. En ehm, misschien een beetje gek om te vertellen, maar ehm, soms, eh, weet je als ik alleen thuis ben, dan ga ik een beetje surfen op internet. En nou ja, je kent het wel, je bent een man, je bent alleen. En, ehm, <laughs> en dan heb ik altijd <laughs> heel stom, dan heb ik pas echt idee dat iemand met me meekijkt en soms mezelf aanraakt. En, nou. Ja, ik snap al. Nou, ik begrijp wat je, eh, ik, ik begrijp wel wat je bedoelt. Ja, het kan, het kan, het, eh, eh, eh, dan, dan zou het kunnen dat het iemand is die een persoonlijke band met jou heeft. Ja. Maar dat hoeft niet per se, dat zou kunnen. Ja, ja. omdat, omdat, je de enige bent die het ervaart en omdat het zich vooral openbaart op het moment. Ja, het is echt hele intieme, eenzame momenten, dan pas echt. Juist, dat kan, dat kan inderdaad. Ja, ja. Dat, zou, dat zou heel goed kunnen. Ja, ik durf, eh, ik durf eigenlijk wel te zeggen dat het niet, eh, je, moet het niet zien, eh, je moet het niet zien als negatief of gevaarlijk. Want dat, Is absoluut, dat is absoluut niet het geval. Nou ja, ik voel me er niet gemakkelijk bij, weet je. Nee, dat bedoel ik. Het kan, het kan, wel, het kan wel heel vervelend zijn voor je. Mhm. als, je dat, ehm, als je dat ervaart. Kijk, als je daar ehm, last van hebt en je vindt dat vervelend, dan moet je daar iets mee, eh, dan moet je daar iets mee doen. Hè? Dan moet ja. je daar wat afdoen. doen. Heeft u misschien... ja. Weet, weet u hoe, ik, eh, hoe ik er vanaf kan komen? Want het, ik wil, nou ja, het is gewoon stoort. Ja, nou, ik snap, eh, ik, ik, ehm, daar, is, daar is heel eerlijk gezegd ehm, moeilijk om daar een heel pasklaar antwoord op te geven. Maar mhm. ik denk dat als het inderdaad, want als je buitenshuis, uh, als je buiten de deur bent, Ehm, dus als je ergens anders bent, laat ik het zo zeggen, ervaar je dat dan ook? Of, of, of nee, alleen thuis. Alleen thuis, oké. ja. Ah, dan, kun je er eigenlijk al een conclusie aan verbinden dat zij, hè, ervan uitgaande dat het inderdaad een meisje is waar je het over had, dat zij dus eh, los van jou eh, in huis eh, aanwezig is. Ja, ja. wat soms ook gebeurt is ehm, dat zo'n geest zich als het ware, en eh, aan jou vastklampt. Mm dus, die, dus die blijft om jou persoonlijk heen hangen. Ja, ja. Eh, dan is dat moeilijker op te lossen dan, ehm, dan in dit geval. Ja, je zou, aan de, je zou als je eh, dat zelf op wil lossen, dan zou je aan de slag kunnen gaan met wie wierook. Mhm. Maar ja, je zou er ook voor kunnen kiezen om te zeggen van nou goed, ik wil het probleem opgelost hebben. En dan, ehm, en dan, moet, je dat, eh, dan moet je dat later doen. Ja, ja, en dat, dat kan bij u? Eh, dat is op zich geen probleem. Ja, ja en dat, daar vraagt u geld voor, neem ik aan. Eh, nou, ik weet niet in welke plaats zit je. Ik zit in Feyenaard, dus in West-Brabant. Ja, nou, nou, dat is, dan zit je niet zo heel ver uit de buurt. Want okay. wat, is, wat is namelijk het geval? Wij berekenen, wij berekenen geen uurloon of geen uurtarief. Wij berekenen alleen de reiskosten. Ja, ja. Dus plus het, eh, plus het ja, plus eventueel materiaal, zeg maar. Ja, ja, ja. En wat, wat voor materiaal is dat dan? Ja, dan moet je je maar voorstellen, dat als we bij zo'n gesproken, kijk, ehm, we gebruiken wierook, dat is witte salie, dat is een eh, kruid. Daar houden ze niet van. Eh, dat kost, nee, dat kost 3,50 euro per 25 gram, om het maar even te zeggen. Ja, ja. Bij een gemiddelde eh, als, je, eh, een, eh, als je een huis gaat, als je een, naar iemand toe gaat bij mensen die hebben in huis, die hebben er allemaal last van. En dan zie je de asbak over tafel schuiven en zo. Ja, ja. Dan gebruik je in zo'n huis gebruik je ongeveer 100 gram salie. Ja, ja, ja, Dat betekent dan dat je dus ongeveer een tientje of 15 uur... Het, uh, de maximumprijs voor de materiaalkosten is uh, 17,50 euro. Oké, nou dat is de moeite niet. En dus dan, eh, dan zul je dan eh, ja, Feyenoord, eh, ik weet niet hoeveel kilometer dat dat van hier is. Maar dan betaal je 35 cent per kilometer. Ja, ja. Oké. Weet je, ik ga het even met mijn huisgenoot over hebben en dan, dan ik heb je nummer nu. ja, je kunt me altijd bellen of een, of een mailtje sturen en dan moet je maar even kijken hoe en... is goed. En anders kan ik altijd nog op, op wat is, kijk, de website was ik, ehm, ik had opgeschreven ghosthunting.nl. Klopt, ja. Oké, nou dan kan ik altijd nog uh, uw, uw, telefoon en uw mailadres vinden. Dat komt goed. Oké, mag ik bedanken voor uw eh, verhaal en eh, ik, u hoort van mij nog. Dat is goed. Oké, en een fijne avond. Dag dag. Tot ziens. dag. Doei. Dus. Het is toch fijn hè, als je last hebt van gesproken dat je er vanaf geholpen wordt. Dit is Ray Parker Jr. Ik weet wel wie ik de volgende keer ga bellen. Keizerrijk. Moerdijk FM. En weer eens naar al die onzin over spoken. En uh, ook, waar ze weg van gaan. Weer eens even een lekker ouderwets nummertje over neuken. Hè? Moet ook gebeuren. Want dus je luistert natuurlijk naar Reisrijk voor de smeer gepraat. Dus eh, daar de Cooks en Do You Wanna Make Love To Me. En dit is het nummer van de 206 reclame. Heel lang geleden. Dit is Bangra Nights versus Hussein. En het nummer heet Hussein. Nou. One in a million, girl, them look good. Them look good like city from Bollywood. As we dance for the rhythm, I'm right. Everybody, them a move inside. Everybody, them a feeling the vibe. Bang, good night. Jump, check out and move your body. As we dance party with them, alright. Everybody them a feeling the vibe. Jump check out in a brand new style. Jump check out and move your body. One in a million, girl, them look good. Them look good like city from Hollywood. As we dance party with them, alright. Everybody just feeling nice. Everybody just feeling the vibe. Phoenix Explosion en Jealousy. Even eh, flinke gitaar tegen aanraken. Hè, kan ook. Allemaal. Zaterdagavond. Alles kan. En eh, nou ja, Earth Hour is bijna voorbij, dus je mag je licht weer aandoen. Dat is ook fijn. Dat je eh, in ieder geval weer ziet wat je aan het doen bent. Nonsens. Goed, nou ja, eerste uur Keizerrijk zit er alweer bijna op. Ah, maar gelukkig komt er nog twee uur. Yay! En in de tweede uur ga ik natuurlijk heel erg kutte cumu draaien, zoals elke aflevering. Eh, nou ja, trouwens, eh, misschien is dit de eerste keer dat je luistert, dus dan, ehm, dan is dat nieuw voor je. Nou, boeiend. Goed, <laughs> tot eh, tien uur zit hier de uh, Softpack en Answer to Yourself. Ik heb opeens zin in bier. Ik weet niet hoe het komt. Moerdijk Tekst is nu ook in heel de Westhoek digitaal te ontvangen via Ziggo kanaal 954. Zeven dagen per week, 24 uur per dag, lokaal nieuws, sport uit in Moerdijk en de belangrijke informatie voor de inwoners van de gemeente Moerdijk. Stem af op de kabelkrant van Moerdijk via Ziggo kanaal 954. Wilt u als ondernemer meer omzet? Adverteer dan op Moerdijk FM, het radiostation uit de regio waar uw potentiële klanten naar luisteren. Adverteren op Moerdijk FM is goedkoper dan de krant en veel effectiever. Informeer naar de mogelijkheden. Mail info@rtvm.nl. Moerdijk FM, het station waar u nieuwe klanten ontmoet.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 Fredo Bamshin, sure you listening to the only station around town with me to make the sneeze the music. Let's go crazy. Los Gezelligitos bij Moedijk FM. Daar is eh, de jeugd tegenwoordig en Let's Get Spanish. En eh, nou, ik zei het al in het begin van de show. Ik zit ook op Facebook. En meestal de dag van tevoren, als ik muziek samenstel voor vanavond... dan zeg ik, hey, heb je misschien zin om eh, verzoekjes in te dienen? dan zeg ik, nou, uh, oké. En dan zijn er altijd mensen die reageren.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 And if you want this, you can follow me. Let's go. Follow me. And let's go to the place where we belong and leave our troubles at home. Come with me. We can go to a paradise of love and joy, a destination unknown, known, known. Alex Cadino en de Crystal Waters en Destination Calabria. Goed, de Cumu komt eraan, vrees niet. Of juist wel, misschien. Het is namelijk echt super kut. Ik eh, kan wel zeggen dat we allemaal de klos zijn. Verdomme, wat een prachtig bruggetje voor een nummer wat over twee nummers komt.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 En Koorts Kumu staat voor Koorts Kutmuziek. Um, elke week eh, kijk ik op YouTube en dan kom ik elke keer kom ik weer Mongolen tegen. Het is elke keer hetzelfde verhaal. Um, ehm, het zijn Mongolen die eh, zetten een nummer op YouTube met een clip erbij in de hoop dat ze ontdekt worden. en vaak is die nummer heel slecht, clip is heel slecht. En uh, daar moet ik dan eh, smakelijk om lachen. Goed, dan eh, hopen ze ontdekt te worden. Nou, dat worden ze ontdekt door mij. En dan ga ik ze draaien op Moerdijk FM. En dan maak ik ze lachen. er komt eigenlijk op neer. En dan deze week hebben we weer iets superkuts. Het is namelijk Henk Klos. Nou, Henk is goed de Klos. Henk heeft een nummer gemaakt, het heet Engel op Aarde. En de videoclip is serieus nou, gemaakt met een, met een telefoon of zo. Het ziet er echt niet uit. En heeft hij twee van die, van die ja, tussen aanhalingstekens lekkere wijven erbij. Het ziet niet uit goed. En het nummer is ook gewoon heel erg kut. Dus uh, nou ja, without further ado. Dit is Henk Los met zijn prachtige nummer Engel op aarde. En het begint natuurlijk... Uh, eh, Koorts Kum. Veelbelovend. Wat staat er in de sterren geschreven? Dat ik jou weer heel graag wil zien. Koorts cumu. Natuurlijk. Een stem zegt mij uit de verte. Een stem uit de verte, ja. Dat wij elkaar terug zullen zien. Ah, nou, ik zou stem in de verte niet geloven. Jij bent voor mij die ene gebleven. Yep. Een engel op aarde voor mij. goed. ooit weer in de fout Nou, dit nummer is behoorlijk fout. Henk Klos. Weet nu dat er nog engelen bestaan. Joe. Oh. Ik krijg je niet uit mijn gedachten. Je blijft in mijn gedachten. Wat fijn dat je je eigen achtergrondkoortje moet doen. Je maakt mijn mooiste dromen waar. In mijn mooiste dromen. <laughs> Een vrouw als jij kon ik nooit vinden. Koert Q. Ik zal je eeuwig trouw zijn. Ik oh, godverdomme. gebleven. Ja. Een engel op aarde voor mij. Voor jou, ja. ooit weer in de fout gaat. <laughs> Weet nu dat er nog engelen bestaan. Ja, gelukkig. Als er engelen hadden bestaan, hadden ze jou al lang meegenomen. Jij brengt weer licht in mijn leven. Je zal mijn leven zijn. Je leven zijn. Geef mij de kracht gelukkig te zijn. En jij zal gelukkig zijn ja, de wind door mijn haren. Uh, je bent half kaal, vriend. Daarom wil ik altijd bij jou zijn. Ja? Ja? Jij bent voor mij oh. die ene gebleven. Koerts, Kumu. Een engel op aarde voor mij. Koerts, Kumu. Henk <laughs> Klos. In de fout gaat. En het enige fout die je nog kan maken is nog een nummer uitbrengen. Dat er nog engelen bestaan. Ja. Nog een keer. En mocht Juist. ik ooit weer in de fout gaan. Weet nu dat er nog engelen bestaan. Koorts. Henk Los en Engel op Aarde. En ik, eh, ik krijg spontaan zelfmoordneiging hiervan. Dit zijn de Foo Fighters en Rope. Kan ik maar aan ophangen. Feelgood Feel Good Incorporated. En nu zul je denken, kom het cool, je hebt nog bijna maar geen nummers gedraaid over neuken. Nee, komt, komt, goed, komt goed. Ehm, ik ga nu de nieuwe van de Vaccines draaien. Uh, eh, Post Breakup Sex, Meester Blow Gang en Bad Touch. just like Coca-Cola stock you So let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it again now. You and me, baby, ain't nothing but mammals. So let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it now. You and me, baby, ain't nothing but mammals. So let's do it like they do on the Discovery Channel. Keizerrijk. You and me, baby, ain't nothing but mammals. So let's do it like they do on the Discovery Channel. In now. Vaccines en Post-Breakup Sex. En daarvoor het begin van het eh, blokje neuken. Blood and Gang en a Bad Touch. Ik heb het, eh, vorige week heb ik hem ook al gedraaid. En eh, het is al een behoorlijk hit in, in België, in Frankrijk, Spanje, Italië, Roemenië. Het komt vandaan. En ik verwacht dat hij ook wel gaat aanslaan. Dus Alexandra Stan en Mr. Saxo Beat. Keizer met Keizerrijk. En alsof er nog niet genoeg geneukt eh, was in dit programma, is er altijd nog Billy Ocean om te zingen over zijn natte dromen. <laughs> Het was eh, Get Out of My Dreams and Get Into My Car. Goed, brengt ons weer bij het einde van Keizerrijk. Ehm, nou, tot, de, eh, tot de volgende knoop, kan ik zeggen. En dit is Blur en Song 2. En een fijn weekend nog, jongens. De groeten.